Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe paus, Leo XIV, begint straks aan zijn eerste volledige dag als kerkelijk leider. Om 11 uur leidt hij zijn eerste mis in de Sixtijnse kapel... in aanwezigheid van de kardinalen. Een uur later verschijnt hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek... waar hij voorgaat in het middaggebed voor het publiek op het Sint-Pietersplein. Maandagochtend zal de nieuwe paus voor het eerste de pers te woord staan... Gisteren aan het begin van de avond was er witte rook in het Vaticaan... al na de derde stemronde in het conclaaf. Ruim een uur later verscheen Robert Prevost op het balkon als paus Leo XIV. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zo'n duizend transgender militairen ontslaan. Het besluit van minister Hexeth werd al verwacht nadat het Hoge Rechtshof dinsdag groen licht had gegeven. Eerder hadden lagere rechters het verbod op transgender militairen nog tegengehouden. Als eerste worden openlijk transgender militairen ontslagen. Wie in stilte transgender is, krijgt een maand de tijd om zichzelf te melden. Daarnaast gaat het ministerie alle medische dossiers onder de loep nemen. Wie tekenen van bijvoorbeeld genderdysforie vertoont, wordt ook ontslagen. Bij het discriminatiemeldpunt voor hindoes zijn in één dag tijd al 50 meldingen binnengekomen. Het meldpunt werd woensdag geopend door de Raad Nederland... vanwege de toename van discriminatie van Nederlandse hindoes vanwege hun geloof. Het gaat naast vijandige opmerkingen op sociale media ook om serieuze geweldsbedreigingen. De recente toename van hindoe-discriminatie lijkt verband te houden met de escalatie in het conflict tussen India en Pakistan. Het weer. Het is een heldere nacht. Minima tussen 2 en 7 graden.